De onthullingen zijn een probleem voor de Duitse regering, die uitte eerder juist scherpe kritiek op de spionagepraktijken van de Verenigde Staten. De relatie tussen de twee landen liep een deuk op toen bekend werd dat ook bondskanselier Merkel werd afgeluisterd. In het westen van Afghanistan zijn vijf medewerkers van het Rode Kruis ontvoerd. Dat gebeurde toen de hulpverleners schapen leverden aan de lokale bevolking. Wie er achter de ontvoering van het vijftal zit is niet bekend. Volgens persbureau Reuters gaat het om een groep militanten, mogelijk van de Taliban. Omdat ook de schapen zijn meegenomen, denkt de Afghaanse politie aan een roofoverval. In Liberia is een nieuw medisch opvangcentrum geopend voor ebola-patiënten. In het oude centrum was maar plaats voor 25 mensen, maar er lagen inmiddels al 80 patiënten. Het nieuwe noodziekenhuis heeft 120 bedden en als de ziekte zich blijft verspreiden kan het aantal worden verdubbeld. Liberia zegt dat een specialistisch medisch centrum zoals in de hoofdstad op dit moment de enige manier is om verdere besmetting te voorkomen. De patiënten liggen daar helemaal geïsoleerd. De Wereldgezondheidsorganisatie verwacht dat de dodelijke ziekte nog zeker een half jaar door West-Afrika zal razen voordat de epidemie onder controle is. Louis van Gaal is de Engelse voetbalcompetitie slecht begonnen. Hij verloor met zijn club Manchester United thuis met 2-1 van Swansea City. Het weer nu en dan zon. De buien trekken naar het oosten en het is een graad of 20. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Morgen bewolkt en dan trekt een gebied met regen van noordwest over het land.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 Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate.